Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Francia heeft vorig jaar een megaverlies geleden van 11,6 miljard euro. In 2010 was er nog een winst van ruim 700 miljoen. Dexia werd in oktober genationaliseerd door de Belgische staat. Dat kostte Dexia 4 miljard. Verder verloor de bank veel geld aan de problemen in Griekenland en aan slechte Amerikaanse hypotheken. De koers van het aandeel Dexia kelderde van ruim 3 euro begin vorig jaar naar 30 cent na de nationalisatie in het najaar. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 13 doden gevallen bij een aanslag op een busstation. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Ze stonden op de bus te wachten toen er een autobom ontplofte. Volgens de politie loopt het dodental waarschijnlijk op omdat veel gewonden er slecht aan toe zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Pakistan is nog niet opgeëist. Op het IJsselmeer is de zoektocht hervat naar twee mannen die sinds gisteravond worden vermist. Vanuit Den Oever wordt gezocht met een reddingsboot en een helikopter. Als de mannen in het water zijn gekomen is de kans klein dat ze nog leven, zegt de kustwacht, want het is ijskoud. De sleeboot van de mannen maakte gisteravond water. Na een urenlange zoekactie op het IJsselmeer bleek de boot te zijn gezonken. De komende drie jaar dreigen in het basisonderwijs nog eens 4500 leraren hun baan te verliezen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Afgelopen jaren zijn in het basisonderwijs al zeker 4000 leraren hun baan kwijtgeraakt door het dalend aantal leerlingen, zegt de AOB. En er gaan nog meer banen verloren doordat het kabinet extra bezuinigt op het passend onderwijs. AOB-voorzitter Drescher noemt die extra bezuinigingen onacceptabel Volgens hem kachelt de kwaliteit in het basisonderwijs achteruit. Het weer, af en toe zon en het wordt ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en wat regen, ook dan een graad of 12. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer.